2 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Het medicijn Valsartan wordt uit voorzorg teruggeroepen... door de Inspectie Gezondheidszorg. In een van de grondstoffen van de bloeddrukverlager... is een verhoogde waarde van een kankerverwekkende stof gevonden. Het is niet de eerste keer dat dit medicijn wordt teruggeroepen. Afgelopen zomer was er sprake van een soortgelijke vervuiling. De kans dat iemand daadwerkelijk kanker krijgt van het medicijn... is volgens de inspectie, voor zover bekend, bijzonder klein... In totaal gebruiken in Nederland 60.000 mensen valsartan. Bij een grote internationale actie tegen de Italiaanse maffiaclan Drangheta... zijn vanmorgen 90 mensen opgepakt, onder wie vijf in Nederland. Behalve in Nederland waren er invallen in Italië, Duitsland, België en Suriname. In Nederland waren er doorzoekingen in Zoetermeer, Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Velzen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. Daarbij zijn tientallen kilo's cocaïne, 140 kilo ecstasypillen en veel contant geld in beslag genomen. De zaak kwam vier jaar geleden aan het rollen door een verdenking van witwassen bij twee Italiaanse restaurants in Venray en Horst. Een Spaanse regionale rechtbank heeft een omstreden vonnis tegen vijf mannen bevestigd. Ze moeten negen jaar de cel in voor groepsmisbruik. De vijf misbruikten langdurig een vrouw van 18 in Pamplona. Toch werden ze in eerste aanleg vrijgesproken van verkrachting... omdat de vrouw zich niet had verzet. Dat leidde in Pamplona tot massale protesten. Steeds meer wetenschappelijke publicaties zijn gratis te lezen... meldt het Ratenau Instituut. In 2016 was 44 van de onderzoeken... waaraan een Nederlandse wetenschapper meewerkte... toegankelijk zonder te betalen. Het is de bedoeling dat in 2020 alle publiekelijk gefinancierde publicaties gratis te raadplegen zijn die manier zou de kennis breder benut kunnen worden.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 A puzzle to just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. You're going to reap just watch your soul. looking for op internet. www.zfmzandvoort.nl baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would so in phase in a dance hall days. We were cool. Uh, Christ. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. That's all days, love. That's all days. That's all days, love. take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red two sapphire's blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she days in a dance hall days we were cool and crazy when I you and everyone we knew to believe to sharing what was true oh, I said that's all days long.